Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een groep zo vastzit in Ter Apel moet van de rechter worden vrijgelaten. Ook krijgen ze een schadevergoeding voor de twee weken dat ze in detentie hebben gezeten. De 19 Somaliërs werden opgepakt omdat ze protesteerden tegen hun uitzetting uit het asielzoekerscentrum. Ze kampeerden al een week voor de deur van het AZC. De groep is uitgeprocedeerd en moet terug naar Somalië. De rechtbank in Groningen heeft nu bepaald dat hun terugkeer naar Somalië op korte termijn niet mogelijk is. Daarom hadden ze nooit vastgezet mogen worden. Wat er nu met hen gebeurt is niet duidelijk. Lisbeth Spies wordt morgen benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Dat verwachten ingewijden in Den Haag. Spies is nu nog gedeputeerde in Zuid-Holland en als minister de opvolger van Piet Hein Donner. Na verluid wordt die morgen voorgedragen als vicepresident van de Raad van State. De Tweede Kamer gaat akkoord met de afspraken van vorige week op de eurotop. Kern van die afspraken is dat de EU meer macht krijgt over de begrotingen van de lidstaten. In de Kamer is veel kritiek op het resultaat en de meeste fracties vinden de redding van de euro wel duur worden. Maar de meerderheid geeft voor dit moment steun. SP en PVV zijn fel tegen alle afspraken van vorige week. De vroegere Franse president Jacques Chirac gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling voor fraude. Hij ontkent dat hij schuldig is aan omkoping, maar hij zegt dat hij niet de kracht heeft om een nieuw proces te voeren. Chirac werd vandaag schuldig bevonden aan fraude, maar hij hoeft vanwege zijn ouderdom niet de cel in. Chirac is nu 79 en niet in goede gezondheid. In de Europa League is AZ door naar de volgende ronde. De Alkmaarden speelden thuis tegen metalist Garkov gelijk. Het werd 1-1. PSV won in Eindhoven met 2-1 van Rapid Boekarest. PSV was al zeker van de eerste plaats in de groep. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten neerslag. Morgenochtend vooral in het zuiden, midden en oosten van het land. Kans op natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid tegen de, tijdens de ochtendspits.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 Hey, yeah. work out. out, yeah. <laughs>